Hij heeft aangegeven tegenover ons dat hij uh, publiekelijk ook afstand zal nemen van elke vorm van geweld. En ook zal oproepen om niet te komen als je dat van plan bent. Bij het protest twee weken geleden, die was verboden, waren er alsnog veel mensen. Liep het uit op geweld. De organisatie zegt dat ze zullen proberen zich aan de coronaregels te houden. Op Schiphol is een Duitser opgepakt na een valse bommelding. Hij zei tegen een medepassagier dat hij een bom bij zich had. En diegene waarschuwde de crew. Het toestel zondag aan de grond er werd binnenstebuiten gekeerd, er werd niks gevonden. En na ruim een half uur kon het vliegtuig alsnog naar Miami vertrekken. Waarom de man van 22 het over een bom had, is niet bekend. De Britse prins Harry stapt naar de rechter. Hij wil, als hij naar Groot-Brittannië komt, gebruik maken van politiebescherming. Sinds hij en zijn vrouw Meghan afstand deden van zijn titels... hebben ze daar niet automatisch meer recht op. De prins wil het zelf wel betalen, maar de regering weigert het te regelen. Ze vinden dat het veilig genoeg is. En de theaters, bioscopen en andere culturele instellingen zijn nog dicht, maar daar zijn ze niet blij mee. Dan is het dus tijd voor actie. Vanmiddag opent het Drents Museum haar deuren. Dinsdag doet het Stedelijk Museum Koevoorde dat ook. Ziet er naar uit dat er woensdag een landelijke actiedag is vanuit de cultuursector. Maar of nou elke tent daarop zit te wachten... Deze eigenaar van een filmhuis in Sittard gelooft er niet zo in. Wij hebben meerdere medewerkers, We hebben horeca. Dat moet ook allemaal opgestart worden. het is niet heel even allemaal zo gedaan. En dat eh, vind ik ook eigenlijk allemaal te kort dag. Dus we moeten ook voor een langere termijn kijken hoe kunnen we het dan goed regelen. Dat is veel beter dan nu eventjes één keer. Het weer, grijze dag, vooral in het midden en zuiden wat motregen. In het noordwesten kans op wat zon en een gaatje of 7 vanmiddag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.